Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De internationaal strafhof onderzoek gaat doen naar de toestand in Syrië. Er zijn volgens de Raad genoeg bewijzen dat er de afgelopen maanden ernstige schendingen van de mensenrechten zijn gepleegd. Bij het neerslaan van de anti-regeringsprotesten. De commissie dringt er bij de VN-veiligheidsraad op aan het hof in Den Haag in te schakelen, net als eerder bij Libië gebeurde. Het Syrische bewind heeft gemeld dat de dagenlange belegering van de havenstad Latakia voorbij is. De opstandelingen zouden er zijn verslagen. Volgens inwoners is het geweld inderdaad afgenomen. Wel zouden er gisteren opnieuw honderden mensen zijn opgepakt en naar een stadion zijn gebracht waar ze worden vastgehouden. De Indiase anticorruptieactivist Anna Hazare kan zijn hongerstaking voortzetten. Dinsdag werd hij samen met 1200 medestanders gearresteerd toen hij in een park in New Delhi aan zijn actie wilde beginnen. Duizenden woedende aanhangers van Hazare gingen daarom gisteren de straat op. Hazare mocht de gevangenis uit, maar wilde dat pas doen als hij ongestoord aan zijn hongerstaking kon beginnen. De politie in New Delhi heeft nu beloofd dat hij de komende twee weken actie mag voeren. Met de hongerstaking wil Hazare bereiken dat de regering van India een strengere anticorruptie anticorruptiewet aanneemt. FC Barcelona heeft de Spaanse Supercup gewonnen ten koste van aartsrivaal Real Madrid. Na de 2-2 van vorige week werd het nu na een wedstrijd vol tumult 3-2. De grote man bij Barcelona was de Argentijn Messi met twee doelpunten en een assist. De winnende goal maakte hij drie minuten voor tijd. In de blessuretijd gingen veel spelers met elkaar op de vuist en vielen drie rode kaarten. Het is de elfde prijs voor Barcelona-trainer Guardiola en daarmee heeft hij het clubrecord van Johan Cruijff geëvenaard. Het weer, vannacht opklaringen, minimaal 9 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Overdag eerst wat zon, later meer bewolking en buien die plaatselijk stevig kunnen zijn met onweer, hagel en windstoten.